Het is voor de vijfde keer in een jaar tijd dat dat gebeurt... Minister Van der Laan grijpt nu in bij woningcorporatie Rantree in Deventer. Oud-burgemeester Lemse van Emmer gaat op orde op zaken stellen bij de noodleidende corporatie. Rantree moet voor het eind van dit jaar laten weten hoe het verdiepen van een laan in Deventer tot een goed einde wordt gebracht. De corporatie heeft zich vertild aan de kosten van dat project. Rantree had zelf gevraagd om een toezichthouder van buiten. Advocatenkantoor Bartelsen in Zeist heeft faillissement aangevraagd. Volgens de medewerkers heeft dat onder meer te maken met de schorsing van de oprichter Dion Bartels. De Orde van Advocaten schorste hem begin deze maand vooral vanwege zijn manier van klantenwerving. Hij wierp zich op als redder van mensen die gedupeerd waren door investeringsbedrijven als Palm Invest en door de DSB-bank. Daarvoor vroeg hij een paar duizend euro per persoon, nog voor er actie was ondernomen. Bovendien is volgens de Orde van Advocaten de financiële huishouding van advocatenkantoor Bartels niet op orde. Oprah Winfrey stopt met haar talkshow. De laatste aflevering wordt uitgezonden in september 2011. Volgens haar productiemaatschappij zal Oprah vandaag in haar programma uitleggen waarom ze ermee ophoudt. Het talkshow trekt alleen al in Amerika dagelijks meer dan 7 miljoen kijkers. Oprah begon als nieuwslezer en kreeg in 1984 een eigen praatprogramma, AM Chicago. Omdat dat al snel hoge kijkcijfers trok, werd de naam veranderd in de Oprah Winfrey Show... Ze ging het programma zelf produceren, ging ook acteren in films en begon een eigen tijdschrift. Het zakenblad Forbes schat haar vermogen op ruim 2 miljard dollar. Oprah stopt met haar talkshow aan het eind van het 25e seizoen. Het weer, vannacht opklaringen en droog.